De wagen reed op de A6 bij Lelystad toen de man kans zag te ontsnappen. De politie weet niet hoe hard het busje reed, maar vanwege wegwerkzaamheden zal dat geen 120 zijn geweest. De man wordt verdacht van diefstal en zou naar het cellencomplex in Lelystad worden overgebracht. De agenten in het politiebusje hebben de man nog achtervolgd, maar kregen hem niet meer te pakken. Minister Heersballee van Justitie wil dat de bodyscan zo snel mogelijk op Nederlandse luchthavens wordt gebruikt. Nu zijn er bezwaren omdat dat met de bodyscan door kleding heen wordt gekeken. Heersballee verwacht dat de bezwaren snel verdwijnen als de controle is geautomatiseerd. Er hoeft dan niemand mee te kijken tenzij het alarm afgaat. Volgens de minister zijn er geen aanwijzingen dat de 23-jarige Nigeriaanse verdachte... die met kerst in een vliegtuig een aanslag wilde plegen, in Nederland handlangers heeft. Maar de minister benadrukt dat er nog een uitgebreid onderzoek loopt. Op Oudejaarsavond zijn er twee bijzondere natuurverschijnselen tegelijkertijd. Er is een gedeeltelijke maansverduistering en het is blauwe maan. Dat betekent dat er voor de tweede keer in één maand een volle maan is. Blauwe maan ontstaat doordat de maancyclus net iets korter is dan een maand. Het heeft dus niets met de kleur van de maan te maken. De maansverduistering is rond half negen op zijn hoogtepunt. De schaduw van de aarde valt dan op de maan. Het weer. Het KNMI geeft een voorwaarschuwing voor extreem weer. Een neerslaggebied boven het zuiden van het land trekt langzaam naar het noorden... en komt vanavond ergens boven het noorden tot stilstand. In het midden en noorden valt sneeuw. Later in de avond en vannacht kan het vooral in een strook over het midden van het land...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 My man, he don't love me, treats me awful mean. He's the lowest man that I've ever seen. striped pants, stripes are really yellow. He wears high draped pants, stripes are really yellow. But when he starts in to love me, he is so you're drinking, gamble. nummer 1 hit. Dus ook in 2009. Daarbij hoort natuurlijk een juryrapport en ik zal het even oplezen. Emotioneel, intuïtief. Ze kan de noten buigen, het kraakt soms. Ze glijdt er als het ware naartoe. Weet met frasering raad en de juiste manier om haar adem in te houden. En een variatie en een breed repertoire. Dat is Billie Holiday. Nog steeds een levende zangeres als het gaat om het brengen van haar muziek. En iedereen die met zingen begint en er wat van wil maken in de jazz, die moet zich ook als het ware als een leerling van haar eh, beschouwen. Daarom ben ik ook blij dat er eh, eh, als het ware een opvolger ook is. Ook al is dat op een wat andere manier. En dan heb ik het over Amy Winehouse. Want zij wordt wel eens met Billie Holiday vergeleken. Ze is er nog niet hoor. Maar dat is natuurlijk vanwege haar turbulente leven. Maar als je al die verhalen over drank en drugs even weglaat, hoor je dat ze heel wat kan. Ze heeft een Jessie-gevoel, vlinderachtig, maakt veel eigen teksten en is ook een zangeres met een echt stuk eigenheid. En daarom draai ik van haar You Know I'm No Good. Spain. We're like how we stad 21 jaar met het nummer Smoke in the City. En dit is wel een gigantische belofte moet ik zeggen. Ze is afkomstig uit het Australische Melbourne. En ze is eigenlijk hier in Nederland ontdekt. En ze maakt meteen met de entree met dit nummer een plaat waar haar stempel duidelijk op staat. Want ze doet alles zelf. De teksten, de muziek, en het resultaat is een mooie combinatie, vind ik, van jazz en pop. Ze wordt ook vaak als een kruising eh, gezien tussen Nora Jones en Adele. En het leuke is dat David net ook, toen hij dit nummer hoorde, zei... Oh, ze lijkt op Adele iets scherper. Nu we toch bij de vrouwelijke zangeressen zitten, gaan we natuurlijk door. En ik heb hier in mijn hand een prachtige cd met een hele mooie foto van Liz Wright. En we gaan luisteren naar het nummer Hit the Ground. the ground, babe. It's alright now. Hit the ground, babe. a love that once belonged. Nightingale, tell me your tale. Was your journey far too long? Does it seem like I'm looking for an answer to a question I can't? nightingale, sing us a song. Het is weer hard gaan sneeuwen. Kerst valt echt een week te laat dit jaar. We luisteren naar Nora Jones. Het is ook een eh, ja, best prettig eh, kerstnummer zou dat eh, kunnen zijn. En we gaan verder met Melody Gardot. My soul is weary. My soul is weary. My soul is weary. I said my soul is weary now. My soul is a weary and beaten down from all my misery. Yeah. Oh Lord, who will comfort me? My soul is a weary and beaten down from all my misery. Yeah. Oh Lord, who will comfort me? They love day. to me by Love. come out right. The clock turns into tomorrow, but it feels just like tonight. Tears I did on show. Where did they go into my dreaming, sleeping soul? They file out in slow motion. Lines wounded soldiers made. happy in oblivion. But I am wide awake, and all the drink inside me. Don't steal my shake. my full heart down. And I'll smile and shake it off when you fight in It's 3 a.m. on Hope Street. I'm throwing up the wall. strain is on my shoulder just to keep it. de microfoon. John Allen met Sleeping Soul. Eh, bij de Jazzadelic van deze maand. Het commentaar dat ze geven. Wat een stem. En inderdaad, een hele prachtige stem. Ehm, we gaan verder met eh, Molly Johnson met Melody. It's so easy here with you like a walk in the park just before dark. Oh, it's so easy here with you. Like sun on my face, a bright summer day. You're like a melody that follows me. And when you go, I still hear music constantly. You're like a melody that follows me. And when you go, you're haunting, yeah, you're taunting me. And summer slips to fall, yes, it does. Seems no time's passed at all, no time at all. And summer slips to fall, and then it snows. Then I watch you go, watch you go. You're like a melody that follows me. And when you go, I still hear music constantly. You're like a melody that follows me. And when you go, you're haunting, yeah, you're taunting me got a feeling about you. Might be nothing new, but time slips by. I hardly try, so don't be sad. I won't be blue. again. Kenbare klanken van Katie Melua. Blame it on the moon. Ja, een heerlijke man vond ik dat altijd. Uh, Mink te veel heb ik het over. Inspirerend, kleurrijk en uh, fotografen. Die vonden het heerlijk om deze man eh, te schieten als het ware. Dat bracht altijd prachtige plaatjes op. Maar natuurlijk ook cd's en platen heeft hij voortgebracht die onherken, onmis, Kenbaar tot de top En daarom draai ik nog één keer Spanish Thrall.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 2009 is het jaar van Erik Vloeimans. Hij speelde met het Concertgebouw mee, Metropoolorkest. Hij nam deel aan verschillende fanfareprojecten waarin hij solo-solo speelde. Hij ontmoette verschillende andere Balkan-muzikanten. Hij speelde duetten met veelbelovende Duitse pianisten, bijvoorbeeld Florian Weber... En eh, natuurlijk ook nog met zangeres Simon Tander en toetsenist Jeroen van Vliet. Maar hij nam ook samen met Arabische muzikanten eh, muziek op. Belangrijke rol voor Erik Vloeimans. En daarom dit jaar nog even een fantastisch nummer van hem. Waarin hij samen met Velofsky het nummer Images of Washington ten gehore brengt.